Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is voorlopig niet van plan om minder te vliegen vanaf Schiphol. Dat was wel het plan, onder meer om geluidsoverlast voor bewoners aan te pakken. Dat ze zich terugtrekken zorgt voor boze reacties. Maar de VS dreigde met tegenacties omdat Amerikaanse maatschappijen dan vluchten in moeten leveren. Zegt ook minister Harbers. Amerika heeft een eerste stap aangekondigd om in de toekomst mogelijk verdere stappen eh, te kunnen nemen. En die zouden inderdaad KLM kunnen raken. Het kabinet weet dat dit een bittere pil is voor eh, omwonenden. En wat we kunnen doen voor omwonenden is ervoor te zorgen dat uiteindelijk het structurele doel voor Schiphol minder geluid, minder geluidsoverlast, dat dat eh, behaald wordt. Ook politieke partijen Partijen als Partij voor de Dieren zijn boos. Ze noemen het kabinet blind voor de gevolgen van vliegen op het klimaat. In Twente zijn vijf mannen opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. Ze zouden met een groot netwerk tientallen vluchtelingen vanuit Syrië naar Europa hebben gesmokkeld. Er waren valse paspoorten in omloop en mensen moesten bedragen tot wel 25.000 euro betalen. De zaak kwam aan het licht nadat een vluchteling werd gecontroleerd. Goed nieuws als je een huurhuis hebt. Er komt een wet die tijdelijke huurcontracten zoveel mogelijk moet tegengaan. De Eerste Kamer heeft ja gezegd tegen een wetsvoorstel daarover. PvdA en ChristenUnie hebben dat ingediend. Met de nieuwe wet worden vaste huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm. En stembureaus merken dat er steeds minder mensen met een verstandelijke beperking opkomen dagen bij de verkiezingen. Om zo'n handje te helpen hebben ze nu de verkiezingstelefoon. Die kunnen mensen bellen als ze het spannend vinden of niet weten hoe stemmen precies werkt. Ze krijgen dan bijvoorbeeld Fedor aan de lijn, die zelf ook een beperking heeft. Met de verkiezingstelefoon, met Fedor, goedemiddag. Ik denk dat ik het wel beter begrijp, omdat ik het zelf ook soms heel spannend vond. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat mensen met een beperking gewoon kunnen stemmen, omdat zij ook gewoon mee mogen doen in de maatschappij. De mensen van de verkiezingstelefoon mogen natuurlijk geen stemadvies geven. Ze hebben wel een draaiboek liggen met standpunten van de partijen en dan in makkelijke taal.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 We zijn één grote muzikale familie. En eh, nou, ik wil eigenlijk wel een beetje jullie held zijn, jullie hero. Maar dan de, de hero of music, als jullie dat goed vinden. Late again When I get home You'll be waiting still, you know There ain't no use in you complaining I know that I can show some respect Especially when I'm wrong kunt mij de schuld niet van geven vanavond. Ik was niet te laat. Ik was precies eh, op tijd hier in de studio om alles klaar te zetten. Ook verzoekjes. En voor Annemieke Vos komt de eerste. En die eh, heeft gevraagd om een walsje. Niet van André Rieu.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 There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine in the cave at the tip of the lily some hallway where love's never been.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 En wat een mooie verzoekjes. Dankjewel, Annemiek, voor deze heerlijke, relaxed wals met Leonard Cohen. Eh, er gaat iets rond vanavond. Een beetje een kind of hush. a kind of hush all over the world tonight, all over the world. lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else inside, and nobody else. And I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now, and you will see what I mean it isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Forever desire Kind of All over the world. En zeker bij Radio Zandvoort vanavond. ZFM. U kunt meeluisteren op uh, eh, ZFM. Tussenliggend streepje live.nl. U kunt verzoekjes sturen. Dan moet u wel even eh, Facebook vriend met me zijn. En dan kunt u via Messenger uw verzoekje indienen. Ik heb zo direct een mooie klaarstaan voor Petra Dillema. Eh, maar we gaan eerst nog even naar iets anders luisteren... want ik ben vanavond helemaal hopelessly devoted to you. dit met, niets met uh, eh, Olivia Newton-John te maken. Hoor. You can count on me till the sun dries up the sea. Until then. Every Brothers is Devoted to You. En vanavond gezongen door Carly Simon samen met James Taylor. Nou, uniek duo en een eh, prachtige vertolking van eh, Devoted to You. Eh, ik zei net al, een verzoekje voor Petra Dillema. We gaan luisteren naar Logans en Messina met Danny's Song. People smile and tell me I'm the lucky one and we've just begun. Think I'm gonna have a son. He will be like she and me, as free as a dove, conceived in love. Sun is gonna shine above. And even though we ain't got money, I'm so in love with honey and everything will bring a change of love. in the morning when I rise, you bring a tear of joy to my eyes and tell me everything's gonna be alright. Seems as though a month ago I was beta guy, never got high. Oh, was a sorry guy. But now I smile a face, a girl that shares my name. Yeah, and now I'm through with the game. This boy'll never be the same. is a very good sign Strong and kind And the little boy is mine Now I see a family Where there once was none Now it just begun yeah, we're gonna fly to the sun and even though paper cup. Drink it up. Love her and she'll bring you luck. And if you find she helps your man, buddy, take her home heerlijke muziek. Dankjewel Petra. Namens alle luisteraars natuurlijk. Dat mag ik best even zeggen, toch? Tuurlijk mag ik dat zeggen. En als Neil Diamond samenkomt met Dolly Parton... You never close your eyes Anymore when I kiss your lips And there's no tenderness like being You're trying hard not to show it Baby down on my knees Smeekbeden van Dolly Parton en eh, Neil Diamond. Breng alsjeblieft dat liefdesgevoel weer bij me terug. Of bij ons terug, moet ik zeggen. Want ik doe dat vanavond natuurlijk voor u allemaal, luisteraars. Ik breng u dat eh, echte liefdesgevoel met een prachtig nummer. Haal de zakdoek of tissues, uh, de tissuetjes maar voor, voor de tranen maar vast uit de schuur. Of uit de keuken, of waar je ze verstopt. Want dit is zo mooi, dit is zo mooi. Ik breng u naar de velden van goud. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky. of gold. So she took her love for to gaze awhile. fields of gold. zij dat zingt. Want we kennen het natuurlijk ook van Sting. <clears throat> maar zoals eh, Eva Cassidy dat zingt... <clears throat> sorry, ik heb een beetje de kikker in de keel ervan. Ja, ik krijg er altijd een beetje een brok van in de keel, luisteraars. Ik kan er niks van doen. Dus zo, ik vind het zo mooi. Eh, ja, ik raak helemaal buiten, buiten zinnen, buiten liefdeszinnen dan. Hè? En ik heb nog een hele mooie voor u. Het gaat over een eh, schitterende dame en een beest van een man. het natuurlijk over The Beauty and the Beast. Celine Dion. En Pablo Bryson. sommige mensen die eh, <clears throat> krijgen van nature een prachtig lichaam en een mooi gezicht. Een knappe kop mee, mooie haren, hè, mooie volle bos haar. En anderen die zien er wat minder appetijtelijk uit. Dat mag dan zo zijn, maar zolang de binnenkant goed zit... dan zit het eh, sowieso goed. Want de liefde overwint alles. Zo, eh, dat wil ik even gezegd hebben, luisteraars. Heb je de liefde, dan heb je een heart of gold. Nou, als je een beetje geluk hebt in het leven... dan hoef je niet lang te zoeken naar een eh, hart van goud. En ik wens u allemaal harten van goud om u heen, luisteraars. Waar uw vrienden, familie, kennissen, uw partner... Eh, of uw vriendje, of nou ja, hoe je het noemen wil. Als er maar liefde in het hart zit. En dan wordt het vanzelf een hartje van goud. Als ik een fles had, een beetje ruime fles... en ik kon de tijd daarin opbergen... als ik die tijd in een flesje kon stoppen... zingt Jim Croce dan zou ik het uh, doen om de tijd te spanderen met jou.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 Dat het zonnetje net doorkomt niet die vervelende regen van de afgelopen maand. Cat Stevens. morning broken. we zijn nu bijna aan middernacht toe. als je nou heel stil bent, heel stil, dan kan je hem horen. Ja, u denkt natuurlijk, wat horen we dan? Nou, dan moet je gewoon stil zijn, dan anders hoor je hem niet. Stil. stil. Stil. Ja, zou die komen? Ik hoop maar van wel. Nee, ik, ik hoor nog niks. Je zou toch zeggen... als we allemaal heel stil zijn...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 You were only waiting for this moment to arise. is nou luisteraars het voordeel. Als je een duifje bent, dan maak je makkelijk contact met andere vogeltjes. dit is wel een hele bijzondere. En ik vind het toch de mooiste uitvoering van Paul McCartney. Blackbird. We gaan toch even terug naar die oktobermaand. Trouwens, november is niet veel beter. And just like the guy too big for his bed Nothing seems to fit Raindrops keep falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I did not like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing know the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. ain't by complaining because I'm free. Nothing's worrying. maar vrolijk van. Ja, dit was de speciale uitvoering van Barry Manilow. En die kennen hem allemaal van Oom Mandy. Die ga ik in het volgende uur draaien. Want vind ik ook een heel eh, mooi nummer. Mandy van Barry Manilow. Een hele cd met allemaal covers eigenlijk dit. En eh, allemaal door hem gezongen. Maar op een zeer verdienstelijke manier. Mag ik wel zeggen, luisteraars. Even spieken op mijn klokje. Dat mag u ook doen hoor. Nou, we hebben eh, nog ruim drie minuten te gaan voordat ja, nieuws en reclame weer voorbij komen. Maar dan heb ik nog net eh, tijd voor een eh, heerlijk plaatje. Eh, blijf bij me hangen, hè. Tot het nieuws, de casuals met Jasmine.